Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Annemiek van Vleuten heeft een gouden medaille gewonnen op de Olympische Spelen. In de tijdrit in Tokio zette de 38-jarige topfavoriet de snelste tijd neer. Het is de tweede gouden plak voor Nederland. Eerder vannacht wonnen de roeimannen dubbel 4 er ook één. Bij die roeifinales werden meer medailles gewonnen door Oranje. één bronzen en twee zilveren. Het was dus een goede ochtend voor Nederland. Straks om iets voor negenen strijden ook de mannen om de Olympische tijdrittitel. Dan stapt Tom Dumoulin op de fiets. En de Nederlandse hockeysters zijn door naar de kwartfinales. Hun derde groepswedstrijd tegen Zuid-Afrika wonnen ze met 5-0. En daarmee gaat Oranje aan de leiding in groep A. Zwemmer Arno Kamminga heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter schoolslag. En die finale is morgen. En bokser Noeska Fontijn is na een moeizame eerste ronde door naar de kwartfinales. Tientallen tolken van teruggekeerde Nederlandse militairen zitten nog in Afghanistan. Ondanks de belofte van het kabinet om ze zo snel mogelijk naar Nederland te halen. Dat schrijft Trouw. De tolken die voor de Nederlandse militairen hebben gewerkt lopen gevaar... omdat ze door de Taliban worden gezien als landverraders. Van de 273 tolken zouden er nog zeker 70 in Afghanistan zijn... terwijl het land steeds onveiliger wordt. De winst en omzet van drie grote Amerikaanse techbedrijven is verdubbeld sinds het begin van de coronacrisis. Apple, Microsoft en Alphabet, het moederbedrijf van Google, zijn nu zo'n 5,4 biljoen euro waard, blijkt uit de kwartaalcijfers. En dat is meer dan een verdubbeling sinds het begin van de coronapandemie, 16 maanden geleden. De Amerikaanse president Biden overweegt om een vaccinatieplicht in te stellen voor medewerkers van de federale overheid. Ook zei de president dat hij hoopt dat iedereen het advies opvolgt van het Amerikaanse RIVM over het gebruik van mondkapjes. In sommige delen van de VS moeten mensen die volledig zijn gevaccineerd in binnenruimtes weer een mondkapje dragen.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 If you wanna see the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fights. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive. And we promise from here on out to live in the moment. dreams inside our hearts. You wanna see the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fights. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive. And we promise from here on out to live in the moment. nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons, zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat, blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi. van het NOS-journaal. Nederland heeft de eerste twee gouden medailles binnen. Wielrenster Annemiek van Vleuten pakte goud op de tijdrit... en ook kwamen de roeiers van de mannen dubbel 4 als eerste over de finish. En er zijn meer medailles gewonnen vannacht. Anna van der Breggen won brons in de tijdrit... en bij de roeifinales was er nog twee keer zilver en een keer brons. Drie grote Amerikaanse techbedrijven hebben hun winst en omzet verdubbeld sinds het begin van de coronacrisis. Het gaat om Apple, Microsoft en Alphabet, het moederbedrijf van Google. Zij zijn samen nu ruim 5 biljoen euro waard. Het weer, vandaag opnieuw buien, verspreid over het land. Het wordt 20 tot 23 graden. Nails shine like Christmas. Heels on six inches. Waist inch, mook, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business. And he all about his business. And his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster. Say it so like I'm Doja. Icy Rolls Royce, screeching, Rolex, gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh. All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time.